dit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een nieuw treinongeluk in Spanje is zeker één dode gevallen. In de buurt van Barcelona botste een trein tegen de brokstukken van een ingestorte muur. De machinist kwam om het leven en zeker 15 anderen raakten gewond. Volgens Spaanse media zijn enkele slachtoffers zwaar gewond. Het is het tweede grote treinongeluk in Spanje in korte tijd. Zondag kwamen zeker 42 mensen om het leven bij een ongeluk bij Córdoba. Op die rampplek worden nog steeds lichamen geborgen. Frankrijk onderzoekt de dood van een baby die voeding van Nestlé heeft gedronken. De voeding maakte deel uit van een partij die door de fabrikant was teruggeroepen. Bij een controle was in een fabriek een bacterie gevonden die heftig braken en diarree kan veroorzaken. Nestlé heeft babyvoeding teruggeroepen in 60 landen, waaronder Nederland. Het Franse ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat nog niet duidelijk is of er een verband is tussen de voeding en de dood van de baby. In de Champions League heeft Ajax gewonnen van Villarreal, de Spaanse nummer 3. Het werd in Spanje 2-1 voor de Amsterdammers. Aan het begin van de tweede helft kwam Villarreal op voorsprong. Een kwartier later maakte Gloek de gelijkmaker uit een vrije trap. De winnende treffer kwam in de 90ste minuut van Edvardsen. Met zes punten uit zeven wedstrijden heeft Ajax nog een reële kans op het halen van de volgende ronde in de Champions League. En NEC staat in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. In de streekderby tegen de amateurs van de Treffers in Groesbeek... wonnen de Nijmegenaren moeizaam de laatste achtste finale wedstrijd. Het werd 2-1. NEC ontmoet volgende maand in de kwartfinale FC Volendam. Het weer in het noordoosten kan het vannacht een graad vriezen. In Zeeland regen en minimaal 5 graden. Morgen in het westen nog kans op regen.